Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Mensen die in de buurt van Tata Steel wonen hebben meer kans om ziek te worden. Dat heeft te maken met de uitstoot van die staalfabriek. Volgens het RIVM is het vooral erg voor inwoners van wijk aan zee. Zij leven gemiddeld 2,5 maand korter. En er is meer. We hebben eh, bepaald dat, dat van de toekomstige nieuwe longkankgevallen dat daar 4% is te relateren aan de uitstoot vanuit het Tata Steel terrein. En voor astma onder kinderen gaat het om, eh, om 3% van de toekomstige gevallen. De staatssecretaris die erover gaat is geschrokken van het rapport we vinden het niet acceptabel dat er uh, zoveel gezondheidsverlies is ehm, eh, op basis van eh, de activiteiten van de industrie. Dus dat betekent dat wij ook een zorgplicht voelen om te kijken hoe we dat kunnen verbeteren. Tata Steel zegt dat ze de komende jaren gewoon doorgaan met het maken van staal. Er is een Nederlandse jongen van 17 opgepakt vanwege een dodelijke steekpartij in Antwerpen. Hij meldde zichzelf bij de politie en zegt dat hij niet bewust heeft gestoken. Afgelopen weekend raakten in een Antwerpse club twee Nederlanders gewond bij die steekpartij. Een van hen overleefde dat niet. het duurt nog zeker een half jaar voordat we de uitspraak horen in het maringo proces Daarin staan Ridwan Taghi en 16 anderen voor de rechter. Eigenlijk zou die uitspraak over een maand komen, maar volgens de rechters is de zaak te ingewikkeld om die datum te halen. En de SGP in het Zeeuwse dorpje Rijmerswaal is helemaal klaar met de overlast van hondenpoep. De partij wil daarom een databank aanleggen met honden-DNA. Zodat ze de drollen aan honden en hun baasje kunnen koppelen. En deze vrouw ziet dat wel zitten. Helemaal prima. Ja hoor, ik vind het smerig als er overal hondenpoep ligt. Kinderen spelen hier en eh, ze voetballen hier. En als ze dan met hondenpoep aan de schoenen thuiskomen, zijn de ouders echt niet blij. Ja, door het DNA te koppelen kan worden opgespoord welke drol van welke hond is. En de baasjes kunnen dan makkelijker een boete krijgen. Zo'n DNA-bank kost wel even wat. Elke hondenbezitter zou één keer 75 euro moeten betalen. En volgende week wordt er in de gemeente over het poepplan gestemd dan heb ik nog wat weer voor je. Vanuit het zuiden komen er wat buien aan en het blijft de rest van de avond plinsen. Morgen een wisselvallig dagje met opnieuw een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 trouble. If this is the kind of love that the old folks used to warn me about, every day, every night, I'm in trouble. I'm in real big trouble. I'm in real big trouble. You got anything to say, girl?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 Twee dagen geleden kwam er een wapenstilstand tussen Azerbeidzjan en Armenië door bemiddeling van Rusland. Maar het lijkt er nog niet op dat Armeense burgers kunnen vertrekken. Inwoners van Eimond hebben meer kans om ziek te worden door de uitstoot van Tata Steel. Dat is de conclusie van het RIVM in een groot rapport. Nog niet eerder werd op deze schaal een direct verband aangetoond. En volgend jaar februari komt het tot een vonnis in het omvangrijke liquidatieproces Marengo tegen Ridwan Taghi en 16 medeverdachten. Eigenlijk zou de rechtbank in oktober uitspraak doen, maar volgens de rechters is de zaak te ingewikkeld om die datum te halen. Op steeds meer plekken regen, behalve in het noordoosten. De zon schijnt ook af en toe. Het is ongeveer 17 graden. end up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. She saw my eyes, she know I'm gone. I see some things that you might fear. I'm doing a show, I'll be back soon.